Mannix Ampersen met het NOS-journaal. In Den Haag wordt karbietschieten rond de jaarwisseling verboden. Burgemeester Van Zanen vindt die praktijk te gevaarlijk in de stad, zegt de gemeente. Karbietschieten is dit jaar extra in trek. Om de ziekenhuizen te ontlasten mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Afgelopen dagen bleek dat er meer gemeenten werken aan een verbod op karbietschieten, waaronder Groningen en Dordrecht. Vanavond overleggen de veiligheidsregio's over de aanpak van karbietschieten en over hoe zo'n verbod eruit moet zien. De SP noemt de verkiezing van een gerailleerd partijlid... tot voorzitter van jongerenorganisatie Rood een onwenselijke situatie. Het gaat om Olaf Kemering. Hij kreeg driekwart van de stemmen. Onlangs werd hij met vijf anderen uit de partij gezet... vanwege lidmaatschap van andere politieke partijen... het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. De leden zelf spreken van een heksenjacht. In het Drentse Exlo is een schaap mishandeld met een mes... Het dier is doodgegaan in de wei en daar gevonden door vrijwilligers van de Stichting van de Schaapskudde. Volgens hen heeft de dader de ogen van het schaap uitgestoken. De andere dieren zijn niet aangevallen. Wel zijn er hekken rond hooibalen in plastic weggehaald. Mogelijk met de bedoeling dat de schapen door het plastic zouden eten om bij het hooi te komen. Duizenden gelovigen hebben in Belgrado de uitvaart bijgewoond van de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. De 90-jarige patriarch Irine overleed vrijdag aan de gevolgen van het coronavirus. Dat had hij mogelijk opgelopen bij de uitvaart van een bisschop begin deze maand. Ondanks uitgebreide maatregelen was het bij de uitvaart van de patriarch vrijwel onmogelijk om afstand te houden. Ook wilden veel mensen de glazen kist van hem zoenen en gebruikten velen bij de communie dezelfde lepel. Het weer. Op steeds meer plaatsen opklaringen. In het binnenland daalt de temperatuur naar iets boven nul. Aan zee wordt het niet kouder dan 4 tot 7 graden.